Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Op de A16 bij het Brabantse Prinsenbeek is een zwaar ongeluk gebeurd met een spookrijder. Drie mensen kwamen daarbij om het leven, drie anderen raakten gewond. De spookrijder botste rond middernacht met zijn auto op een ander voertuig. Hoe dat heeft kunnen gebeuren is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek. De snelweg A16 is daarom afgesloten. In Berlijn is een auto afgelopen avond ingereden op de Brandenburger Tor. De bestuurder van de wagen kwam daarbij om het leven. Hij was de enige inzittende. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren en of er sprake was van opzet is nog onbekend. De auto reed in op een van de zes zuilen van het monument dat daardoor ook schade opliep. Het dodental van een Russische raketaanval op een flat in Oost-Oekraïne is opgelopen tot 29. Volgens de autoriteiten in de Dnipro is er weinig hoop meer op overlevenden... hoewel nog tientallen mensen worden vermist. Zeker 39 mensen werden levend onder het puin vandaan gehaald. Meer dan 70 mensen zijn gewond geraakt. De aanval op de flat was zaterdag. Rusland bestookte toen meerdere steden. In Kharkov en Lviv waren de aanvallen gericht op belangrijke infrastructuur. Oekraïne kan binnenkort meer zware wapens verwachten uit westerse landen. Dat zegt NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg in een interview met een Duitse krant. De oorlog is volgens Stoltenberg in een cruciaal stadium... en daarom zijn de leveranties van zware wapens belangrijk. Feyenoord is in de stand van de eredivisie twee punten uitgelopen op Ajax en PSV. De Rotterdammers wonnen gemakkelijk van FC Groningen. Het werd 0-3. PSV lukte het niet om te winnen. De ploeg speelde gelijk tegen Fortuna Sittard. Het werd 2-2. Ook Go Ahead Eagles tegen FC Utrecht werd 2-2. Emmen Cambuur eindigde in 0-0 en dat was ook de eindstand van NEC Vitesse. Het weer, is bewolkt met een enkele bui.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 And I know you said that I cold heart, but it was your game that ooh, I'm over you. Don't call me up. call me Up in the mud, up in the mud, up in the mud call me up fine.